Jaarlijks komen gemiddeld 23 zaken van dit soort uitbuiting voor de rechter. En maar in de helft van de zaken wordt ook daadwerkelijk iemand veroordeeld. De aanpak van deze vormen van mensenhandel blijft daarmee sterk achter... bij de van andere vormen van uitbuiting, zoals seksuele uitbuiting. Het aantal overnachtingen in Amsterdam via Airbnb is in 2018 gedaald met 5 naar 1,98 miljoen. Ook daalde het aantal beschikbare accommodaties. Dat meldt onderzoeksbureau RDNA. De daling komt waarschijnlijk door het strengere beleid. Alle overnachtingen moeten worden gemeld en de gemeente deelt fikse boetes uit. In Den Helder heeft een grote brand een auto- en scooterhandel in puin gelegd. Meerdere brandweereenheden waren aanwezig om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een gebouw ernaast. De directeur van BNN-VARA wil een uitzondering van de balken in de norm... voor presentatoren bij de NPO, zoals Matthijs van Nieuwkerk. BNN-VARA is bang dat de presentator van De wereldraad Door... naar een commerciële zender vertrekt vanwege de salarisregels. In 2020 loopt zijn contract af en mag hij niet meer verdienen dan 190.000 euro. In de halve finale van de Champions League heeft Barcelona thuis Liverpool verslagen met 3-0. In de 26e minuut scoorde Luis Suarez de 1-0. In de tweede helft maakte Lionel Messi de 2-0. En snel daarna scoorde Messi ook de 3-0 uit een vrije trap. De returnwedstrijd is volgende week dinsdag in Liverpool. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Later kunnen pittige buien over het land trekken, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan 12 tot 15 graden. Vrijdag en in het weekend wordt het niet warmer dan 11 graden.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 Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 5 mei.nl. Elkaar voor laten gaan in het verkeer in 10 jaar tijd met 26% afgenomen.